vorige maand. Ze was zijn buurvrouw. De politie heeft een man gearresteerd, maar wil niet zeggen of het die Nederlander is. Volgens Britse media is hij een 32-jarige architect uit Brabant. De vrouw werd op eerste kerstdag doodgevonden langs de kant van een weg bij Bristol. Het filmfestival in Rotterdam moet op zoek naar een nieuwe slotfilm. Het festival zou op 5 februari worden afgesloten met The King's Speech. Maar de producent vindt dat strategisch niet slim omdat de film kans maakt op een Oscar. Acteur Colin Firth won afgelopen week een Golden Globe voor zijn hoofdrol in die film.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM Ah, dirty. Filthy. Nasty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here to party. I'm throwing elbows. Who ready to party out and I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Overdue. Give me some room. the speakers are Still come six in the morning. Table dancing, glasses of passion. No question. just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh. a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here.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 Volgens politie, justitie en burgemeester van Aartsen willen leden van radicale groeperingen zich mengen tussen de demonstranten en de confrontatie zoeken. Den Haag heeft daarom maatregelen genomen om dit te voorkomen en om de studentendemonstratie goed te laten verlopen. Studenten protesteren de komende dag op het Malieveld tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Studentenvakbond LSVB verwacht meer dan 15.000 studenten. Ze zijn het er onder meer niet mee eens dat langstudeerders 3000 euro meer collegegeld moeten betalen. In Tunesië worden alle tot nu toe verboden politieke partijen weer toegestaan. Dat heeft de nieuwe interimregering besloten. Ook heeft de nieuwe regering bevolen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten... en zullen scholen en universiteiten maandag weer opengaan. Afgelopen dag waren in diverse steden in Tunesië demonstraties. De betogers willen dat de nieuwe regering alle banden met de partij van de gevluchte president Ben Ali verbreekt. Tijdens de protesten van de laatste weken vielen naar schatting meer dan 70 doden. Om hen te herdenken heeft de regering in Tunesië een rouwperiode van drie dagen afgekondigd. Het filmfestival in Rotterdam moet op zoek naar een nieuwe slotfilm.